Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn camerabeelden van het van Enschede, zei een nieuwsuur, dat te zien is dat het dak van het stadion instort. Hij zei dat het lastig is om een oordeel over de beelden te geven. Bij het ongeluk kwam een man uit Nijverdal om het leven. Van de gewonden is er zeker één in levensgevaar. De gemeente, de arbeidsinspectie, het OM en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoeken het ongeluk. De Syrische autoriteiten hebben scherpe kritiek op het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur aan de stad Hama. Daar zijn al weken hevige protesten tegen het regime. Volgens de Amerikaanse regering was ambassadeur Ford naar Hama gegaan uit solidariteit met de bevolking. Maar volgens Syrië moet de VS zich niet bemoeien met interne aangelegenheden en had de ambassadeur toestemming moeten vragen. Het aantal zelfmoorden in de EU is de afgelopen jaren gestegen. En dat komt bijna zeker door de economische crisis. Dat schrijven onderzoekers in het Britse medisch tijdschrift The Lancet. Ze vergeleken de zelfmoordcijfers van 10 EU-landen van de jaren 2007 tot en met 2009. En daaruit bleek dat in 9 van de 10 landen, waaronder Nederland, het aantal zelfmoorden met 5 tot 17 procent steeg. Vooral in Griekenland en Ierland beroofden meer mensen zich van het leven. In de Amerikaanse staat Michigan heeft de politie een huis omsingeld waarin een man zich heeft verschanst die eerder zeven mensen zou hebben doodgeschoten. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen. Tijdens een achtervolging door de politie schoten 34-jarige verdachten nog twee mensen neer. Ze zijn niet ernstig gewond geraakt. De man zat eerder vast voor een aantal misdrijven. Het weer vandaag wisselvallig met buien en ongeveer 21 graden.